Mark Visser met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in de Middellandse Zee verdronken. Voor de kust van Libië is een volgepakte boot met 250 mensen gezonken. De meeste zijn om het leven gekomen. De opvarenden wilden naar Europa. De Libische marine zegt dat er slechts 26 mensen zijn gered. Volgens een woordvoerder ligt de zee voor de kust van Tajoura, ten oosten van Tripoli, vol met lichamen. De consument moet weten waar zijn energie vandaan komt. Dat heeft D66-leider Pechtold gezegd in Nieuwzuur. Volgens Pechtold kan de consument nu wel kiezen voor bijvoorbeeld groene energie... maar is niet duidelijk waar die gehaald wordt. Hij wil ook dat Nederland binnen 10 jaar niet meer afhankelijk is van gas uit het buitenland. We zijn al een exporteur, maar we lopen als het gaat om duurzame energie ongelooflijk achter, zei Pechtold. Verschillende Arabische landen hebben volgens de New York Times aangeboden om luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van de IS. De krant heeft dat van functionarissen die meereizen met minister Kerry. Washington zoekt hulp bij de strijd tegen IS, maar wil wel de leiding houden. Kerry bezocht onder meer Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije en Egypte. In Amsterdam zijn de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt aan Abke Haring en Jacob Derwig. Haring kreeg de Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in Hamlet vs. Hamlet. De jury noemt haar spel ontroerend en overtuigend. Jacob Derwig krijgt de Louis d'Or voor zijn hoofdrol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Volgens de jury speelt Derwig vilijn, bot, charmant, geestig en door en door geloofwaardig. Wielrenner Alberto Contador heeft voor de derde keer de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De laatste etappe was een korte tijdrit in de stromende regen. Contador werd daarbij 101 e maar daarmee kwam zijn leidenstrui niet meer in gevaar. Het weer, wolkenvelden met vannacht ook kans op mist. Overdag zon en wolken, in het noordoosten kans op een bui.